Veel mensen hebben het testbericht ontvangen, maar er waren ook gebruikers die het bericht pas een half uur later kregen. En sommige mensen kregen helemaal geen melding. Hoe dat kon is nog niet duidelijk. NL Alert ondersteunt nog geen 4G, dus de meeste gebruikers van deze snellere netwerken, kregen geen bericht. De man die de oorlog in de Amsterdamse onderwereld in gang zou hebben gezet, is veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechter staat vast dat de 30-jarige Benaouf A een belangrijke rol speelde bij de liquidatie van een Amsterdammer in Antwerpen in 2012. Het slachtoffer was betrokken bij een conflict in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu. Dat draait om de diefstal van een partij cocaïne van 200 kilo uit de Antwerpse haven. Benaouf A zat al een straf uit voor wapenbezit en wit hij werd in zijn cel voor de liquidatie in Antwerpen aangehouden. Voormalig Syriëganger Maher Haag moet drie jaar de cel in. Dat is ook wat het Openbaar Ministerie had geëist. Volgens de rechtbank staat vast dat de man in Syrië heeft meegedaan aan de gewapende strijd... en dat hij in Nederland anderen heeft opgeroepen om deel te nemen aan de jihad. Het is de eerste uitspraak in een strafzaak tegen een Syriëganger. De 20-jarige man zegt zelf dat hij in Syrië is geweest, maar dat hij alleen maar humanitaire hulp heeft verleend. Zijn vrouw is vrijgesproken van ronselen voor de jihad. Het OM had vier jaar gevangenisstraf geëist, maar volgens de rechter is er onvoldoende bewijs. Het weer bewolkt, maar vrijwel overal droog. Lokaal kan het opklaren. Het is 1 tot 4 graden en er staat een stevige oostenwind. Morgen verandert er weinig.